Mark Visser met het NOS-journaal. In de race voor het republikeinse kandidaatschap heeft Mitt Romney de voorverkiezing in Puerto Rico gewonnen. Op basis van eerste uitslagen wint de oud-gouverneur van Massachusetts meer dan 80% van de stemmen op het eiland. Zijn rivaal Rick Santorum kwam uit op ongeveer 8%. Door zijn overwinning in Puerto Rico kan Romney waarschijnlijk 20 gedelegeerden aan zijn totaal toevoegen. De voorverkiezing bepalen welke republikein het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november mag opnemen tegen president Obama. De Amerikaanse pakjesbezorger UPS neemt TNT Express over, melden de Financial Times en het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Er wordt al een tijd gesproken over de overname die nu dus rond zou zijn. UPS zal ongeveer 5 miljard euro voor TNT Express betalen. De prijs van een aandeel wordt waarschijnlijk 9,50 euro. Afgelopen vrijdag moest voor een aandeel TNT Express 9,35 euro worden betaald. Volgens de Financial Times en Bloomberg wordt de deal komende dag bekendgemaakt. Het winstgevende pakketbedrijf TNT Express is vorig jaar afgesplitst van de postafactiviteit van het voormalige TNT. Dat sindsdien PostNL heet. UPS is de grootste pakjesbezorger ter wereld. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn ongeveer 70 witte dames opgepakt. Het zijn vrouwen die elke zondag in witte kleding de vrijlating eisen van politieke gevangenen. De vrouwen hielden in Havana een protesttocht toen ze door de politie in bussen werden afgevoerd. De vrouwen hebben internationaal de aandacht getrokken met hun vreedzame protesten. In 2005 werd de groep door het Europees Parlement onderscheiden met de Sakharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting. In Cuba worden de vrouwen regelmatig tijdens hun protesttochten uitgescholden en lastiggevallen door sympathisanten van de communistische overheid.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 I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?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 on the phone Girl, I refuse confused with some other guy like baby Bridges burned Now your turn It's your turn to cry damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, damages none. Yes, I beat you. Don't have to say, Don't have to what, say you what you did. I already know. already know. I from Uh. no chance.